in Holland werken wij hier heel de zomer in de bouw. En in het weekend spullen wij dan met de piekpunt. En winters zitten wij hier mooi te barsten van de kou. Want in de vorstverlet zitten wij op onze krent. Alberto, onze Spaanse collega met metselaar, die zei... Alberto, eh, se porque no te vienes conmigo, eh? In Spanje kan je winters lekker bakkos in de zon chicas dus Ik zat even niet op te letten. Ik zat met mijn vingers tussen de kastanjetten. Ja, elke keer van mijn apropos passen. Mm, van al die mooie señoritas. En die Spaanse broeken zitten zo strak Als ik adem spring meteen het los. Maar wat je alle nou, eh, de beuker in ons. Causellón jóvenes en Torremolinos